12 uur. Frits Hemelkamp met het NOS Journaal. De atoomorganisatie in Iran zegt dat het land de capaciteit heeft... om uranium tot elk gewenst niveau te verrijken. Er zou nu al meer dan 1200 kilo verrijkt uranium aanwezig zijn. Dit kan worden gebruikt bij de productie van een kernbom... maar ook voor de productie van kernenergie. Iran trok zich begin deze maand terug uit het atoomakkoord... maar sluit nieuwe onderhandelingen niet uit. De VS moet dan wel de sancties tegen het land opheffen. Regeringspartij ChristenUnie wil dat de nieuwe marinierskazerne... zoals afgesproken in Vlissingen komt. Volgens de partij moet het kabinet zich houden aan de belofte... die aan de provincie Zeeland is gedaan. De verhuizing naar Vlissingen is daarom nog niet van de baan... zegt Kamerlid Voor de Wind. Eerder deze week werd bekend dat staatssecretaris Visser van Defensie... de kazerne in Doorn niet naar Vlissingen, maar naar Apeldoorn wil laten verhuizen. De kosten van een verhuizing naar Zeeland zouden te hoog zijn en te veel mariniers zouden een verhuizing zien als reden om op te stappen. Oud-voetballer Rob Rensenbrink is overleden. Rensenbrink was in de jaren 70 de linksbuiten van het Nederlands elftal. Hij speelde in de WK-finales van 1974 en 1978. Op het WK van 78 scoorde hij vijf keer... maar in de blessuretijd van de verloren finale tegen Argentinië... schoot hij tegen de paal. Als clubvoetballer speelde hij negen jaar bij Anderlecht waarmee hij twee Europa Cups won. In 2012 werd bij Rensenbrink de spierziekte PSMA geconstateerd. Hij overleed gisteren aan de gevolgen van die ziekte. Rob Rensenbrink was 72 jaar. Feyenoord heeft in Almelo met 3-2 gewonnen van Heracles. De ploeg is voor de negende keer op rij in de eredivisie ongeslagen en staat nu derde. RKC heeft verloren van VVV. De ploeg uit Venlo was met 2-1 te sterk in Waalwijk. En Fortuna leek uit bij Sparta de eerste uitoverwinning te behalen... maar in de slotfase kwam Sparta toch langs zij en met het 1-1. En Heren vanavond won zet met 2-1 van Herenveen. Het weer. Het is bewolkt en de temperatuur ligt vannacht rond het vriespunt.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 Love's last episode. There's no way soul I love you so something about house music anyway. Something about the song and the way it vibe, the way it ride through me. So much love in the house and that breeze, the colorful, the joy, the music, the spiritual vibe, you know, spiritual connection, the soul thing, the body thing.